Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In België komen van over de hele wereld condoleances binnen... na het overlijden van koningin Fabiola. De weduwe van koning Boudewijn overleed gisteren in Brussel op 86-jarige leeftijd. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix hebben volgens de Rijksvoorlichtingsdienst met groot verdriet kennis genomen van de dood van koningin Fabiola. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben in hun telegram hun medeleven overgebracht. De Spaanse Fabiola werd in Madrid geboren. Het gemeentebestuur van Motril in het zuiden van Spanje heeft voor morgen een dag van rouw afgekondigd. Fabiola had daar een vakantieverblijf. In New York wordt opnieuw onderzoek gedaan naar een agent die een ongewapende zwarte man heeft doodgeschoten. De onervaren politieman schoot op 20 november een man van 28 dood. Dat gebeurde in een donker trappenhuis van een sociale huurwoning in Brooklyn. Volgens de politie is het pistool per ongeluk afgegaan. De openbaar aanklager laat nu onderzoeken wat er precies is gebeurd en of de agent moet worden vervolgd. In de VS woedt een hevige discussie over het optreden van de politie ten opzichte van de zwarte gemeenschap. In New York zijn al een paar dagen protesten na het besluit van een rechtbankjury om een blanke agent niet te veroordelen voor het doodschieten van een ongewapende zwarte man. In Sierra Leone neemt het aantal ebola-besmettingen snel toe. Per dag komen er 80 tot 100 gevallen bij, zegt de regering. In het land zijn 6200 besmettingen geregistreerd en 1900 doden door het virus. Daarmee is Sierra Leone het zwaarst getroffen land in de ebola-crisis. In Liberia neemt de verspreiding van de ziekte juist af. Het weer, plaatselijk regen of motregen die naar het oosten wegtrekt.